In Noord-Holland staat een autobedrijf in brand. Er is veel rook en naar omwonenden is een NL-alert verstuurd. De brandweer laat weten dat er meerdere mensen binnen waren toen de brand uitbrak... maar dat ze veilig naar buiten zijn gekomen. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend. Schaatsers Jutta Leerdam, Marcel Bosker en Kjeld Nuis... mogen op de Olympische Spelen toch de afstand rijden... waarvoor ze zich niet hadden gekwalificeerd. Schaatsbond KNSB zegt dat Leerdam al twee jaar domineert op de 1000 meter...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 And truthfully, I don't wanna go home alone. I know the night's been going smooth, but can I be honest with you? Huh, baby, don't get mad, I'ma is buy brand new fits for you. Make sure that you look good. Make sure that I smell good. Let's purchase two new Bentleys. I know that it looks trendy. So glad that it's not windy. Here comes that girl named Donnie. Ask if she wants to go. Tonight's gonna be hot for sure.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 Goedemorgen. In het zuidoosten van Zwitserland zijn vannacht zeker 10 doden gevallen door een explosie. Het gebeurde in een bar in een skioord waar meer dan 100 mensen binnen waren. Er is geen gevaar meer dat de afgebrande Vondelkerk in Amsterdam verder instort. Door de brand vannacht is een groot deel van die kerk verwoest. De toren en het dak zijn wel naar beneden gekomen. En het Oogziekenhuis in Rotterdam heeft 14 mensen behandeld door vuurwerk. Het gaat vooral om kinderen die als omstander zijn geraakt.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 1 ster beter leven gyros met paprika 500 gram voor maar 3,59. Hands van voordeel. Aldi. Start je als ZZP'er? Dan kies je natuurlijk voor KNAP, de ideale zakelijke rekening. Nu de eerste 12 maanden gratis. KNAP, de bank voor ZZP'ers.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 Maar eerst het nieuws van 6 uur. Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Bij de brand in een bar in Zwitserland zijn ongeveer 40 doden gevallen... heeft de politie gezegd op een persconferentie. Er raakten ook tientallen mensen gewond en onder de slachtoffers zijn veel jongeren. De brand zou zijn ontstaan door vuurwerk of door kaarsen die dicht bij het plafond werden gehouden. Burgemeester De Pla van Breda vindt het ongekend wat er tijdens de jaarwisseling in de wijk Tuinzicht is gebeurd. Agenten werden aangevallen, politieauto's vernield en railschoppers stonden volgens De Pla klaar met knuppel.